Dat wordt vanavond bekendgemaakt op de coronapersconferentie. Deze student begon vorig jaar naar studie, maar heeft nog steeds geen collegezaal van binnen gezien. Wordt nu dus wel een keertje tijd, vindt ze. Ik hoopte gewoon dat wel echt op mijn eigen studie gewoon niet ieder weer een beetje naar het in persoon mocht zijn. Een heel jaar eh, online geweest, ook met werken. Ehm, en dat is wel enigszins gematigd positief. <laughs> echt gewoon in persoon is gewoon heel veel fijner. Dus eh, dat hoop ik gewoon in ieder geval de komende twee jaar gewoon weer eh, te mogen ervaren eigenlijk. Er zijn nog wel wat regels. zo mogen er maximaal 75 tot 100 studenten in de collegezaal zitten. Bij grote studies zullen leerlingen dus alsnog een online college moeten meepakken. Op Aruba ziet het er heel anders uit. Daar wordt de opening van het nieuwe schooljaar twee weken uitgesteld vanwege de coronabesmettingen. Daarnaast is het verboden om harde muziek te draaien en te dansen in clubs en kroegen. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. En ook moeten uitgaansplekken om middernacht dicht een basisschool in Steenbergen in Brabant vroegen ze zich af waar 26.000 euro van hun bankrekening ineens gebleven was. De politie onderzocht het en heeft de penningmeester van de school opgepakt. De vrouw bekende meteen dat zij het geld had gestolen. Volgens de directeur moet het bouwen van een nieuw schoolplein voorlopig even wachten. En het was een eitje voor Feyenoord gisteravond. In de play-offs van de Conference League versloegen ze Luzern met 3-0. Onze commentator had een topavond. Ik ben niet vaak sprakeloos, maar ik, ik ben het vanavond eigenlijk wel. En dat komt door wat Feyenoord mij voorschotelt vandaag. Want eh, deze club, deze ploeg is werkelijk onherkenbaar, onherkenbaar goed. Volgende week staat Feyenoord weer op het veld, dan tegen Elsborg uit Zweden. En ook Vitesse heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Het werd nog ongelooflijk spannend in de tweede helft door een heel makkelijk gegeven strafschop. Maar Vitesse houdt stand, dus kan Vitesse de borst nat maken. Want het spel van vanavond heeft nog niet heel veel vertrouwen gegeven voor de toekomst. Maar het gaat wel een ronde verder dat is al met al het belangrijkste. Mijn volgende tegenstander is Anderlecht. Het weer droog en best wel zonnig vandaag bij een graad op 23. Dit weekend verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 heb je een kwartier vertraging.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 Begin vorige maand lag het gemiddelde aantal besmettingen nog rond de 1000 per dag. Nu is dat bijna 10.000. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar twee weken uit... vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Het zijn er op dit moment meer dan duizend. Ook moeten uitgaansgelegenheden om middernacht dicht... en mag er niet gedanst worden. En bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth... zijn gisteravond zes doden gevallen. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. Het weer droog, geregeld zon, later ook bewolking bij 20 tot 25 graden. canon 4-4 Fais-moi de la place, place Soit tu me compenses et tu tailles je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y'a a pas de repère. Hmm. Chérie, coco, fais-moi hmm, hmm. Je veux le bifton, pas de beau-beau Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi pas de beau moi Cataléa, mais hum. Ah, hmm, T'aimes hmm. toucher moi, je le sais bien, je le sais. Hmm, Appelle-moi Cataléa, mais ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 chéri hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, J'veux hmm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi, hum mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mea, hum ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, mm.